in verschillende gemeenten. In 23 gevallen werden verboden gokzuilen aangetroffen. De automaten leveren de eigenaar veel geld op. Het gaat om 10.000 euro's per maand. De toezichthouder zegt zelf te weinig controleurs te hebben... en vindt dat gemeenten de horeca beter moeten controleren. Vanwege het verwachte winterweer rijden er morgen minder treinen. NS en ProRail rijden volgens een winterdienstregeling en dat betekent 20% minder treinen. Voor reizigers in met name de Randstad betekent dit elk half uur een trein in plaats van elk kwartier. In provincies als Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland verandert er niets aan de dienstregeling. NS en ProRail hopen dat er door het lagere aantal treinen minder files ontstaan op het spoor. Nadeel is dat de treinen morgen drukker zijn en mensen vaker moeten overstappen. De failliete modeketen Max maakt een doorstart. Turkse Euroglu neemt enkele tientallen winkels in heel Europa over. Zeker 200 medewerkers van Max behouden hun baan. Volgens de curator is het merk Max voor de langere termijn veiliggesteld. Euroglu heeft meer dan 600 winkels in 38 landen, waaronder Rusland, Turkije, diverse Europese landen en de Verenigde Staten. Het weer, vannacht trekken er winterse buien over het land... en bij temperaturen die kunnen dalen tot het vriespunt kan het glad worden. Morgen ook geregeld buien met in het oosten en noorden de grootste kans op sneeuw. Bij een matige aan zeer krachtige zuidwestenwind wordt het 2 tot 4 graden.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 Het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt komt erop neer dat het Nederlanderschap alleen kan worden ingetrokken als het strafbare feit gepleegd wordt na de invoering van de wet. Minister Opstelten wil het mogelijk maken dat ook de ongeveer 180 Nederlandse jihadisten die nu al in Irak of Syrië zijn kunnen worden aangepakt. Het afnemen van het Nederlanderschap is een maatregel die de minister zelfstandig neemt en is alleen mogelijk bij een dubbele nationaliteit. Critici vinden dat de rechter de maatregel moet opleggen, niet de minister. Werknemers die het niet eens zijn met het oordeel van hun bedrijfsarts... kunnen voortaan een andere arts om advies vragen. Ook krijgt een werknemer het recht om een bedrijfsarts te spreken. Minister Asje van Sociale Zaken en Schippers van Volksgezondheid... willen dat werknemers en werkgevers een goed functionerende bedrijfsgezondheid...